Nadat de wedstrijd afgelopen was, bestormden supporters van de verliezende partij het veld. Agenten vuurden toen traangas af in het stadion, waardoor chaos ontstond en mensen in de verdrukking kwamen. Ook zeggen de onderzoekers dat het er veel te druk was. Er zouden veel meer kaarten zijn verkocht dan toegestaan. De Britse premier Truss heeft haar minister van Financiën ontslagen. I met the former chancellor earlier today. I was incredibly sorry to lose him. He is a great friend. Ja, great friend of niet. Zijn plannen voor de overheidsbegroting zijn niet bepaald lekker gevallen. Het nieuwe Britse kabinet wilde bezuinigen op de overheid en de belasting voor bedrijven verlagen. Maar die plannen zorgden voor chaos op de financiële markten. Truss heeft nu toch maar een streep gezet door een geplande belastingverlaging voor bedrijven. Een juwelier in het Gelderse Zetten is op een wel heel slimme manier beroofd. Dieven hadden een rolcontainer voor de deur gezet en zijn daar met een bestelbus tegen aangereden. De deur en pui knalden eruit en de overvallen zetten daarna de bus in de fik. Maakt een enorme herrie, zeggen buurtbewoners. We lagen in bed te slapen en in één keer hoorden we echt een mega harde knal. Daarna hoorden we allerlei alarmen. Maar ik, we hadden nog niet echt het besef dat dat iets bij de juwelier was. Ja, was wel even schrikken. Wat de daders hebben meegenomen is nog niet bekend. Er is ook nog niemand opgepakt. En broden, croissantjes en wietkoekjes bij een bakkerij in Schiedam werden er laatst drugscookies in de oven gegooid. Een bakker had zijn oven en toonbank uitgeleend aan een kennis... maar die gebruikte het voor zijn wiethandel. De politie stond er onlangs voor de deur en vond honderden van die koekjes. Het pand is door de burgemeester nu drie maanden gesloten... en de bakker dreigt failliet te gaan. Allebei de mannen hebben nu een rechtszaak aan hun broek hangen. De rechter doet volgende week uitspraak. Het weer, een natte grijze dag. Het wordt niet warmer dan een graad of 15. Morgen opnieuw buien, maar wel wat meer zon. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 but you don't look ashamed And baby, I'm not scared I'm singing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 吧。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 De Oekraïense minister van Defensie zegt dat zijn land deze maand geavanceerde luchtafweersystemen krijgt van Duitsland en de VS. Die zijn bedoeld om Russische raketten en kamikaze-drones uit de lucht te schieten. Het weer bewolkt en regenachtig bij een graad of 14. Vanavond is het vaker droog. Het ritme van Zandvoort.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 right